In heel Nederland lijken kiezers per post moeite hebben gehad met de instructies zegt verslaggever Nienke de Zoete. De kern van het probleem is als je je stempas en je stembiljet in dezelfde envelop stopt, dat dan het eh, stemgeheim geschonden wordt. Nou, je moet je bedenken dat ongeveer 2,4 miljoen 70-plussers per post mochten stemmen. De schatting is dat ja, ongeveer een derde dat gedaan heeft. Dus het gaat om meer dan 700.000 briefstemmers. Nou, als dan bij een flink percentage het is misgegaan, hebben we het over grote aantallen. En dat is dus ook het geval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat ze zoeken naar een oplossing. Koningsdag en Bevrijdingsdag kun je vergeten. Tot begin mei zijn er geen grote evenementen, zegt Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Pas in de zomer zijn er misschien weer mogelijkheden om met grote groepen bij elkaar te komen, verwacht hij. U staat hier bij een drive-through stembureau. De burgemeester van Lopik showt hem maar wat graag. Een plek om te stemmen voor mensen vanuit de auto. Corona maakt dus creatief. En wij dachten als gemeente het is goed om ook te kijken of je mensen die naar hun werk gaan of van hun werk komen... en vooral ook meer hier in de buitenlucht, eh, een stembureau in het leven te roepen... waarin je in de auto kunt blijven zitten, maar toch je stem kunt uitbrengen. En speciaal daarvoor ontwierp de gemeente stemhokken op wielen... die naast de autoraampjes worden gereden. Wij kregen van de gemeente Rotterdam door dat zij die onderstellen hadden en we hebben bij de plaatselijke eh, leverancier hier de bovenkantjes erop laten maken met verlichting. Dus eh, het was even zoeken. De opkomst na de eerste stemdag is zo'n 6 Morgen gaan de stembureaus weer om half acht open.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 Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. koude buren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, water muren, water muren, weinig zon, weinig zon en veel behang. En ik morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts.